Dan moet je niet weglopen, maar blijven staan. Dat doet de KNVB en dat doet Danny Blind, zei Van Oostveen. Oranje verloor thuis met 3-2 van Tsjechië, dat meer dan een helft met 10 man speelde. De Tsjechen kwamen op 3-0 door een eigen doelpunt van Robin van Persie. Die scoorde later nog wel, als, net als Klaas-Jan Huntelaar. Maar ook als Oranje had gewonnen, had het zich niet geplaatst voor de play-offs. Want Turkije won thuis met 1-0 van IJsland. Turkije gaat ermee als beste nummer 3 direct naar het EK. In veel plaatsen in Nederland zijn Turks Nederlanders na de overwinning de straat op gegaan om toeterend feest te vieren. Dit jaar zullen vermoedelijk 50 tot 60.000 mensen asiel vragen in Nederland. Eind vorige maand stond de teller volgens staatssecretaris Dijkhoff op 40.000. Door de grote stroom vluchtelingen zijn er te weinig plaatsen om ze allemaal op te vangen. Daarom worden er snel nieuwe plekken gezocht en moeten asielzoekers langer in de noodopvang blijven. Dijkhoff meldt verder dat de 100 asielzoekers die sinds vorige week extra worden opgevangen in het dorp Oranje zo snel mogelijk ergens anders worden ondergebracht. De Jamaicaanse schrijver Marlon James heeft de Man Booker Prize gekregen. Hij is de eerste Jamaicaan die de prestigieuze Britse literatuurprijs wint. James won met zijn boek A Brief History of Seven Killings. De roman gaat onder meer over de moordaanslag op Bob Marley in 1976. De jury heeft het boek unaniem uitgekozen. Het weer. Vannacht en in de vroege ochtend vanuit het oosten een gebied met neerslag. In Zuid-Limburg kan er natte sneeuw vallen. Overdag valt er verspreid over het land regen. De temperatuur ligt tussen 5 graden in Limburg en 10 à 11 op de Wadden.